Jarenlang had de luchthaven het monopolie daarop, maar de laatste twee jaar zijn er rond de luchthaven zo'n 20 parkeerterreinen bijgekomen. Ondernemers huurden braakliggende veldjes of bedrijfstreinen en begonnen een parkeerservice met pendelbusjes. Schiphol zegt dat de concurrentie duidelijk te voelen is en probeert mensen te lokken met een extra laag tarief als er lang van tevoren wordt gereserveerd. De parkeerinkomsten van de luchthaven daalden vorig jaar van 81 miljoen euro tot 70 miljoen euro. De burgemeester van Muiden legt per 1 september haar functie neer omdat de twee wethouders haar alle portefeuilles hebben afgenomen. In een verklaring zegt burgemeester Worm de Moel dat dat in haar vakantie is gebeurd. Volgens de burgemeester blijven alleen nog haar wettelijke taken en bevoegdheden over en kan ze daardoor niet meer goed functioneren. Volgens bronnen rond het stadhuis botert het het al langere tijd niet binnen het Muidercollege. Ook is Worm de Mol een paar keer in aanvaring gekomen met de gemeenteraad. De wereldrecordhouder sprint Usain Bolt heeft zich voor de rest van het seizoen teruggetrokken. Hij heeft een rugblessure en neemt nu rust om die te laten genezen. Vrijdag werd de Jamaicaan voor het eerst in ruim twee jaar verslagen op de 100 meter door de Amerikaan Tyson Gay. Bolt won goud op de Olympische Spelen in Peking op de 100 en 200 meter en op de estafette. Vorig jaar verbeterde hij zijn wereldrecords op die twee afstanden op de WK in Berlijn. En dan het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en op veel plaatsen wat regen. De minima liggen rond de 14 graden. Morgen klaart het van het noordwesten uit iets op. Vooral in het zuidoosten en oosten in de middag kans op een bui. Het wordt een graad of 22. Donderdag iets meer zon, maar nog steeds kans op een bui.